Bonenbakker met het NOS Journaal. De Poolse president heeft een Europese miljardenlening voor het Poolse leger geblokkeerd. Het land kon van de EU 44 miljard euro lenen tegen gunstige voorwaarden. De regering van de liberale premier Tusk wilde met dat geld anti-dronewapens, raketten, helikopters en schepen kopen. Maar de conservatieve president Navrotsky heeft zijn veto uitgesproken omdat hij niet afhankelijk van Brussel wil zijn. Tusk reageert kwaad en zegt dat de lening hard nodig is om Polen te beschermen tegen Rusland. Volgens Tusk gedraagt de president zich niet als een patriot. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Iran grote militaire verliezen heeft geleden. Ook is volgens hem een Iraanse nucleaire topwetenschapper gedood. In zijn eerste persconferentie sinds het begin van de oorlog zei Netanyahu dat Iran daardoor niet meer hetzelfde is. Ook de afgelopen dag waren er Israëlische aanvallen op de hoofdstad Teheran... net als op doelen in Libanon. Daarbij vielen zeker 15 doden. Netanyahu waarschuwde de Libanese regering... als die Hezbollah niet in toom houdt, zal Israël dat doen. Vanaf 2027 mag nog maar één Nederlandse voetbalclub direct instromen in de Champions League. Dat komt door de zwakke prestaties van Nederlandse clubs in de Europese toernooien. Op de zogenoemde coëfficiëntenlijst van de UEFA is Nederland zijn zesde plek kwijtgeraakt aan Portugal. Dat zat er al aan te komen en is nu definitief. Voor komend seizoen verandert er nog niets, maar het jaar daarna wel.